met het NOS-journaal. In de Randstad begint de treinenloop. De eerste treinen vertrokken. Het treinverkeer lag sinds vijf uur helemaal stil. NS hoopt dat er morgen weer gewoon kan worden gereden. Reizigers in Utrecht en Hilversum klaagden halverwege de middag al dat er nauwelijks treinen reden en dat er geen informatievoorziening was. Ook was de website van NS vrijwel onbereikbaar. VVD, PVV, PvdA en GroenLinks willen een debat met minister Schultz van Hagen over de spoorproblemen. Op de wegen in de Randstad nemen de files af. Inmiddels staan er nog ruim 100 kilometer. Ook op de Belgische wegen was het een chaos met lange files. De treinen reden in België wel vrijwel normaal. De behandeling van de Amsterdamse zedenzaak gebeurt grotendeels achter gesloten deuren. De rechtbank heeft ingestemd met het verzoek van de ouders. Ze zijn bang dat bij een openbare behandeling de identiteit van hun kind bekend wordt. Robert M. wordt ervan verdacht dat hij tientallen kinderen heeft misbruikt op verschillende crèches in Amsterdam, waaronder het Hofnarretje. Ook wordt hij verdacht van het verspreiden van kinderporno. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij nieuwe gevechten tussen betogers en de politie zeker twee doden gevallen. De hevigste gevechten waren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar de oproerpolitie traangas gebruikte tegen demonstranten die met stenen gooiden. Gisteren waren in Suez ook al twee doden gevallen bij rellen. Veel Egyptenaren zijn woedend over het politieoptreden tijdens het drama in het voetbalstadion in Port Said afgelopen woensdag. Daar vielen 74 doden bij gevechten tussen voetbalsupporters. Volgens veel mensen heeft de politie daar bewust te laat ingegrepen. Het weer. Vannacht helder, kans op mist. De temperatuur daalt tot min 15 graden lokaal, aan zee tot min 8. Morgen zonnig en koud en het vriest 4 graden. Een waarschuwing. Door de extreme kou kan het ook op plekken waar is gestrooid toch glad zijn. Dit was het NOS Journal.